Een basketbaltrainer in Landsmeer heeft een taakstraf van 180 uur gekregen... voor het maken van opnames van naakte jongens. Met een telefoon die aan de kapstok in de kleedkamer hing... maakte hij twee jaar lang stiekem opnames van jongens tussen de 10 en 15 jaar. Rusland voelt zich beledigd door een Duitse carnavalswagen met Poetin erop. Volgende week start in Moskou een rechtszaak tegen de maker van die wagen. Poetin wordt erop afgebeeld met een boevenpak en bloed aan zijn handen... terwijl die wordt geplet door een grote ijzeren bal. En in veel huizen worden rond deze tijd de tafels gedekt en de kerstjurkjes uit de kast getrokken. Het is weer tijd voor kerstdiners en andere familieverplichtingen. Gezellig natuurlijk, maar toch zijn er altijd die paar ongemakkelijke vragen van je opa of tante... waar je echt niet op zit te wachten. Dus, om je alvast voor te bereiden... Hoe gaat het met je? Hoe is het met de relatie? Wanneer komt er iemand mee naar huis? Eh, doe je dit en dit nog? Je kan je er nooit op voorbereiden. Ze dus komen altijd met onverwachte vragen. Altijd. Ja, bij mij komt sowieso, waarom heb jij nog geen vriend? <laughs> altijd, elk jaar. Hij komt weer terug. <laughs> heb je elk jaar hetzelfde antwoord? Ja, ik heb nooit een vriend. Dus. <laughs> wat zijn je New Year's resolutions? Daar word ik al heel boos van. Dat, eh. Word je daar boos van? Ja, hoezo moet je New Year's resolutions hebben? Je kan gewoon vandaag starten.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 Een van de slachtoffers van het ongeluk in Nunspeet is overleden, meldt de politie. Een automobiliste reed maandagavond in op mensen die stonden te wachten op een lichtjesoptocht. Er liggen nog vier gewonden in het ziekenhuis. Een jongen van negen is zwaar gewond geraakt toen een vriendje een vuurwerkfontein onder zijn kleding stopte. Dat gebeurde vrijdag in Best. Volgens de politie moet de jongen een huidtransplantatie ondergaan. Het weer, vannacht gaat het 4 tot 6 graden vriezen. Morgen, eerste kerstdag, verloopt zonnig en koud. De temperatuur komt niet of nauwelijks boven nul. Dit is ZFM.